Citydijkers met het NOS Journaal. De internationale gemeenschap maakt zich zorgen om de situatie in Sudan. In het Afrikaanse land wordt zwaar gevochten tussen het leger en een groep paramilitairen. Door het geweld zijn in totaal zeker 56 mensen omgekomen en bijna 600 gewond geraakt. Ook drie medewerkers van de Verenigde Naties kwamen om bij vuurgevechten in het westen van Sudan. En drie anderen raakten gewond. VN-chef Gutierrez heeft het leger en de groep paramilitairen opgeroepen om het geweld te stoppen en met elkaar in gesprek te gaan. De, ambassade in, de Nederlandse ambassade in Sudan heeft contact met ongeveer 50 Nederlanders in het Afrikaanse land. Zegt de Nederlandse ambassadeur in het Radio 1-programma Met het oog op morgen. Het is voor haar niet duidelijk hoeveel Nederlanders er precies op dit moment in Sudan zijn. Ze roept mensen met een Nederlands paspoort op om zich bij buitenlandse zaken te melden. Jean-Marie Le Pen is na een hartaanval opgenomen in het ziekenhuis. Hij is de oprichter van de uiterst rechtse Franse partij Front National. De toestand van de oud-politicus is volgens artsen ernstig, maar hij zou wel bij kennis zijn. Jean-Marie Le Pen is 94 en kwakkelt al een tijd met zijn gezondheid. Hij is ook al enkele jaren niet meer actief. Zijn partij wordt nu geleid door zijn dochter, Marine Le Pen. In Duitsland zijn de laatste drie kerncentrales definitief gesloten zou eigenlijk vorig jaar al gebeuren. Maar vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne werd de sluiting uitgesteld. De productie is de afgelopen jaren al wel teruggebracht en gisteren nog verder... zodat de productie even voor middernacht kon worden stilgelegd. De sloop van de centrales in Duitsland gaat nog jaren duren. Het weer bewolkt met in het zuiden en westen motregen. Het is een graad of 7. Overdag blijft het vooral in het zuiden en westen bewolkt... Op andere plekken schijnt af en toe de zon en het wordt in de middag een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 heb je een kwartiertijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. miljoenen bedrijf. Baby zit binnen de scene. Wie wekt het hart? Wie heeft die shit aan ah, Nu brengt the shit overseas. Champions League.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 dacht Oh, Leila yeah. Het ritme, ritme. van ZFM. like a god that I'm under. Days of drugs running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under.